uur. Gert Kluk met het NOS-journaal. In Rotterdam zijn meer rechercheurs en douaniers nodig... om de drugscriminaliteit in de haven te bestrijden, zegt burgemeester Abu Talib. Hij roept het kabinet op om er meer geld voor uit te trekken. Drugshandel heeft grote gevolgen voor Rotterdam en de haven. Vorig jaar is bijna 19.000 kilo cocaïne onderschept, een nieuw record. Steeds vaker werken criminelen samen met havenmedewerkers en douaniers... om drugs het land binnen te smokkelen. Zo'n 1200 machinisten van de NS zeggen dat ze te weinig training krijgen op de hoge snelheidslijn. Daardoor vallen er volgens hen onnodig treinen uit. Dat zegt de FNV tegen het AD. De machinisten worden volgens de vakbond te snel in de diepe gegooid. De machinisten hebben een 12-punten tellend verbeterplan opgesteld. Op de hoge snelheidslijn van de Randstad naar Antwerpen valt gemiddeld 10 keer per week een trein stil. De NS reageert volgens het AD verbaasd op het manifest en zegt dat de training van de machinisten goed is. De zwarte dozen van de Boeing 737 MAX die zondag neerstortte in Ethiopië... gaan naar Frankrijk voor onderzoek. Daar hebben de Ethiopische autoriteiten om gevraagd. Bij de ramp kwamen alle 157 inzittenden om het leven. Het was het tweede ongeluk met dit type vliegtuig in vijf maanden tijd. De zwarte dozen moeten meer duidelijkheid geven over de oorzaak. De Britse premier May stelt voor om de Brexit uit te stellen tot 30 juni. Gisteravond stemde het Lagerhuis tegen een no-deal-Brexit. Een ruime meerderheid van de parlementariërs wil de EU hoe dan ook niet verlaten zonder een akkoord met Brussel. Vandaag zal het Britse parlement stemmen over uitstel van de Brexit. De wettelijk vastgelegde datum van vertrek is 29 maart. Mocht een meerderheid zijn voor uitstel, dan moeten alle lidstaten van de EU met het uitstel akkoord gaan. Het weer vanuit het westen gaat het de komende uren overal regenen en harde waaien. Het is vanmiddag 8 tot 12 graden.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 A8 Zaandam-Amsterdam tussen Westzaan en Zaanstad-Zuid 7 kilometer. Er zijn drie rijstroken dicht en de vertraging is een half uur. A9 Diemen-Amstelveen tussen Weesp en Amstelveen-Oost een half uur vertraging. Door een ongeluk is de rechte rijstrook dicht. Op de A27 Almere-Utrecht tussen Almere-Hout en Huizen een kwartier vertraging.